uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Meer dan 20 kunstschaatscoaches in Frankrijk hebben zich schuldig gemaakt aan aanranding, intimidatie of mishandeling. De zaak is onderzocht nadat in februari een boek was verschenen... waarin voormalig kampioene Abid Bol zei dat ze als tiener in de jaren 90 was verkracht door haar coach Gilles Beyer. Het hoofd van de Franse schaatsfederatie, Gelaguet, ontkende dat hij de coach de hand boven het hoofd had gehouden... maar stapte wel op. Gelaguet is ook lid van het Frans Olympisch Comité. In Beirut, de hoofdstad van Libanon, is een zware explosie geweest... en daarbij zijn honderden gewonden gevallen. De ontploffing was in het havengebied, maar hij was in grote delen van de stad voelbaar. Er zijn dikke rookwolken te zien. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het hoofd van het Libanese Rode Kruis zegt dat er ook doden zijn gevallen. Hoeveel is onduidelijk. Ook zitten er mensen vast in hun huis. Volgens het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is het geen vuurwerk dat is geëxplodeerd, zoals eerder werd gemeld. Volgens ingewijden in Den Haag wordt overwogen om op Schiphol een teststraat in te richten voor vakantiegangers die terugkomen uit landen met veel coronabesmettingen. Het kabinet is bezorgd over het stijgend aantal besmettingen, maar er is geen reden tot paniek. De gemeente Rotterdam heeft de noodverordening gepubliceerd... die mondkapjes op drukke plekken in de stad vanaf morgen verplicht. Dat betekent dat bezoekers winkelstraten in het centrum... en overdekte winkelcentra moeten verlaten... wanneer ze geen mondkapje dragen. Ook kan een boete volgen. Ook de gemeente Amsterdam moet voor middernacht met een noodverordening komen. Anders kan de mondkapjesplicht op vijf drukke plekken in de stad niet ingaan. Het weer tot slot, het blijft bijna overal droog. Vannacht klaart het op. De temperatuur ligt dan rond een graad of 12. Morgen droog en veel zon en dan wordt het 23 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zon I'd love to get you on a slow boat to China. all to myself alone. Get you and keep you in my arms evermore. Leave all your lovers weeping on a faraway shore. Out on the briny with the moon shining, melting your heart of stone. I'd love to get you on a slow boat to China. Welkom bij weer een uitzending van ZFM Jazz. Samengesteld en gepresenteerd vandaag door mij, Edward Rauhorst. En wat gaan we doen vandaag? Nou, een special uh, gewijd aan China. Vrees niet, eh, geen communistische strijdliederen of songs ter verheerlijking van de huidige despoot van China, meneer Xi Jinping. Nee, een uitzending drie uur lang die in het tekenstal staan van eh, China eh, van hoe in het eh, Westen, dus buiten China... China zelf en de Chinese cultuur in de muziek zijn eh, vertaald. En we begonnen <clears throat> met een nummer, een klassieker... On a Slow Boat to China... in de uitvoering van Bing Crosby en Peggy Lee... uit de 1948, een live radio opname. En dat nummer werd ook geschreven in 1948. Een soort van eh, denkbeeldige lange bootreis tussen twee geliefden... naar een hele verre bestemming, Shanghai. Een romantische bestemming. In werkelijkheid natuurlijk, in 1948 zat China in de finale fase van de strijd... de bloedige oorlog tussen communisten en nationalisten. En gingen de nationalisten zich al voorbereiden op een vertrek vanuit China per boot naar Taiwan... Dus dat was een hele andere bootreis. Er waren weinig bootreizen, denk ik, vanuit Amerika naar, eh, naar Shanghai in die tijd, in 1948, 49. China, ja, het heeft eh, eh, de mensen altijd gefascineerd, ook in de muziek. Eigenlijk zo oud de plaat is, kun je ook songs vinden die gerelateerd zijn aan China. Zoals de volgende van Irving Kaufman uit 1915, met excuses voor het krakende geluid. Maar het is wel een mooi plaatje. China man, wash him laundry all day. China man, smoking pipe they say. He's got a little China gal, she love him alright. He love little China gal too, so he sing to her every night. me in. China man cries, baby, won't you let me in? China man feels his habit coming on again. She cries to him, what's the matter with you? I got those itching Hong Kong, Ottaway Chinese blues. China gal, China gal, let Kipling for to win. China man, China man, smoking pipe again. He's smoking pipe a long, long while. Girl, she never cries All the time old China man smokes. Then he sings to little old Kai. Song, song, those Chinese blues. Honey gal, I'm crying to you. Won't you open that door and let me in? China man cries, baby, won't you let me in? China man feels his habit coming on again. He cries to him, what's the matter with you? I got no zip, King Hong Kong, away Chinese blues. Hong Lu, Song Hong Lu. Listen to those Chinese blues. Honey gal, I'm crying to you. Won't you open that door and let me in? China man cries, baby, won't you let me in? China man feels his happy coming on again. She cries to him. what's the matter with you? I got those itching Hong Kong Ottawa Chinese blues. Irvin Kaufman, uh, een van de populairste stemmen in de jaren 20 tot aan eh, begin jaren 30. Een zoon van Russische immigranten. Meer een vaudeville-zanger dan een eh, jazzzanger. Maar waarom is het nummertje wel interessant? Omdat in de lyrics ja, een aantal eh, eh, onderwerpen of eh, stereotypen naar voren komen... die eigenlijk tot op de dag van vandaag populair zijn in liedjes over China en Chinezen. hij refereerde aan de opium, aan de laundryman... en natuurlijk aan de mooie Chinese dame. Thema's die altijd in veel liedjes, in westerse liedjes over China terug zouden komen. Vandaar dat ik hem even draaide uit de 1915... Chinese Blues van Irvin Kaufman. you Nighthawks eh, orkest uit de eh, Kansas. Een van de eerste eh, jazzbands uit de Kansas. <clears throat> en die hadden het nummertje Hong Kong Dream Girl. Ik zei het daarnet al, de Dream Girl is ook een thema dat heel veel voorkomt in liedjes over China en Chinezen. En wat je ook al hoorde is altijd die Oriëntaalse riff... Ehm, ja, omdat natuurlijk China ver weg zat en het moeilijk was voor muzikanten om zich een beeld te vormen van China. Eh, probeerde men dat eh, door zo'n rif eh, na te bootsen. En ik zal even een voorbeeldje laten horen van hoe dat dan, voorbeeldjes van hoe dat dan klinkt. zijn wat eh, moderne voorbeelden van die Oriëntaalse riff... die dus eh, China, de Chinese muziek, eh, moeten nabootsen. Ehm, die riff die kon je dus eigenlijk al vinden vanaf de eerste opnames, plaatopnames... vanaf zeg 1900, 1915... Ehm, wel interessant om te weten, denk ik. Shanghai was eigenlijk een van de meest fascinerende steden in de jaren 20. een enorme metropool met eh, veel buitenlanders die daar wonen in het internationale settlement. De koloniale machten hadden Shanghai opgedeeld in een aantal verschillende kwartieren. Zo je had een Japans kwartier, een Frans kwartier, Engels kwartier, een Duits kwartier, Russisch kwartier. En het was een mengelmoes van nationaliteiten. Ook uh, een muziekscene die zich daar ontwikkelde. En Shanghai ja, eh, had een enorme aantrekkingskracht... ook in de film en boeken, literatuur in de jaren 20 en 30... vooral in de Verenigde Staten. Hier het nummertje Shanghai Lil. looking high and I've been looking low, looking for my Shanghai Lil. I learned to love her, the little devil was just a butterfly. But you discover something on the level shining in her eyes. Oh, I've been trying to forget her but what's the use? I never will. I'll be looking high and I'll be looking low till I find my Shanghai Lil. een uitvoering van Shanghai Lil. Rudy, Rudy Vallee was de inspiratiebron voor Bing Crosby en ook eh, Frank Sinatra. Een grote zanger, eerste crooner eigenlijk uit de jaren 20, eind jaren 20, begin jaren 30. Rudy Vallee. En Shanghai Lil, dat was eh, Marlene Dietrich in de film The Shanghai Express. Een eh, ja, film vol intriges, uh, suspense, die zich afspeelt in Shanghai... Ehm, <clears throat> en Trouwens ook de film waarbij voor het eerst een Chinese Amerikaanse actrice Anna Mae Wong een eh, hoofdrol had. De Shanghai Express. Het eh, liedje Shanghai Lil werd ook gebruikt in een, eh, in een musical met James Cagney. Waar die, die in dat lied zingt Shanghai Lil, de Footlight Parade uit 1933. Dus het allemaal tekens van hoe Shanghai vooral, maar China in het algemeen, in de belangstelling stond in de muziek in de jaren 20, 30 in Amerika. Maar om eh, de sfeer van China te proeven... hoefde je natuurlijk helemaal niet naar China zelf te gaan. Je kon ook in Amerika naar Chinatown. Vanaf de, ja, ik denk mid-19e eh, eeuw, zo rond 1850... was er een enorme diaspora van Chinezen die de armoede in China ontvluchten. Ze kwamen overal terecht in Amerika, maar ook elders in de wereld, Zuidoost-Azië, eh, Jamaica. En ze stichtten daar die Chinatowns. En ja, dat, uh, die Chinatowns die hadden ook een enorme impact... en een enorme aantrekkingskracht op mensen. Luister maar. Chinatown, my Chinatown When the lights are low Hearts that know no wonderland Drifting to and fro Dreaming Chinatown. my eyes are brown. Hearts seem light and heart seem bright in dreamy Chinatown. China, China, Chinatown. When lights are low, hearts know no other land. Drifting to and fro. Dream, dream, Chinatown. All the are brown. Hearts, life, life seems bright and dreamy China. da ba da da ba da da om ba bi da wa ba da da da om ba di da le ba da da om bi da bi da da la om ba di da da ba om ba om da om da Chinatown, Chinatown, Wing Wong. twee vroege jazzklassiekers achter elkaar. Eerst Chinatown, My Chinatown... in de uitvoering van de Mills Brothers, de pioniers van de doo-wop. En daarna Sidney Bechet met zijn uitvoering van China Boy... Eh, uit 1940. En dat nummer van de Mills Brothers, dat was ergens in 1933, uh, eh, meen ik. Twee uh, jazzklassiekers, zei ik al, geschreven eigenlijk rond eh, de 1906 of 1910 via musicals eh, verder verspreid en bekend geworden en zo in het jazzgenre eh, uh, terecht terechtgekomen. en door vele uh, mensen vertolkt. Zowel dat Chinatown, My Chinatown als eh, China Boy. China Boy was eh, ook voorzien van lyrics. Hier hoorde je de instrumentale versie. De lyrics waren eigenlijk een soort van ja, slaapliedje, een babyliedje... of een Chinese vrouw die een Chinese jongetje in slaap zust. En dat die klassiekers niet alleen in Amerika aansloegen... maar ook elders, dat bewijst het volgende nummer... van het Avro Dansorkest uit 1940... Chinatown, my Chinatown. van de laatste opnames eh, van het Afro Dansorkest... onder leiding van Klaas van Beek... toen de oorlog eigenlijk al eh, was uitgebroken in juli 1940. Daarna moest het orkest al snel eh, alles opgeven zeg maar, qua muziek. En hun uitvoering van Chinatown, Mijn Chinatown... het Afro Dansorkest. down, down, down, da-da-da, chop, chop, Charlie Chan. A down, down, down, down, da-da-da, chop, chop, Charlie Chan. jolly chap from China. He's the happiest cat in town. Here's the way he spills to Dinah. A die on, die on, die on, die on, Chop, chop, jolly, he's so foxy. tutor, sender type. Comes right on like Mr. Roxy. A die on, die on, die on, die on, Came all the way from way up yonder jive from here to there. Here's the way he spills out yonder. He will bring you down for fair. Chop, chop, Charlie, gent from China. Just a solid sender type. He's a solid mellow fella. A die on, die on, die on, die on tonight. It. Chop, chop, Charlie, Charlie Chan. Solitude sanded man. Oh Oh Oh oh oh oh oh oh 摇摇跑呀，哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！啊，我浪荡呀，谁要动我呀？谁要动我呀？妈呀，要对我到有样嘞！Charlie Chan, Solitude, Sandman! Calloway en zijn orkest Chop Chop Charlie Chan 1940. Charlie Chan was een fictief eh, karakter, een Chinese detective uit Honolulu... Uh, opgevoerd in een aantal eh, mystery romans uit de jaren 20. En die resulteerde in een groot aantal verfilmingen... waarin de hoofdrol van Charlie Chan altijd door een uh, werd gespeeld... niet door een eh, Chinees. En je hoorde Cap ook zijn best doen op de Chinese taal. Dat was natuurlijk ook een gewild eh, onderwerp in westerse liedjes... die rare Chinese taal. Eh, ook bij Ella Fitzgerald in het volgende nummer... een soort van denkbeeldige Chinese termen of Chinese woorden. Sing, song, swing. Ehm, ja, je kon natuurlijk het Chinees goed laten rijmen. Ella Fitzgerald, sing, song, swing. choppity chop chop chop Chop chopsticks. Choppity chop chop chop till six. Choppity chop chop chop's the thing. When Charlie Chingy make it sing song swing. Charlie Ching, make it sing song swing with a ting on the ding-dong the ting-a-ling on the ding-dong ding. Makey plenty sing song swing. Chapity chop chop chop chop sticks. chop chop chop till six. Chapity chop chop chop's the thing. When Charlie Chingy make it sing song swing. young fool cocky doodle doo with a toot or two on the flute bamboo and the doodle doo and the ting ling. Mickey Plenty sing song swing. Chop a dee chop chop chop chop sticks. dee chop chop chop till six. Chop a dee chop chop chop's the thing. When Charlie Chingy make it sing song swing. 1940, Slack, Chopping the Boogie. Gebaseerd op een uh, wijsje dat eh, wereldwijd eh, bestudeerd werd door pianisten. De celebrated chopwalls, chopsticks werd het ook wel genoemd. waarbij, je de, waarbij de bedoeling was dat je met je vlakke handen op de toetsen van de piano... het melodietje zou spelen, vandaar de naam chopping of chopsticks. en dit werd dus vertaald in Freddy Slack's Chopping The Boogie. Een heel swingend nummer van die klassieker. This great excitement's lime way. Mr. Wu was gone, they say. Packing his laundry bag, he said bye-bye. To the RAF he went with glee. He said, please, you take him me. Now he's flying way up in the sky. He's in the Air Force, it's Mr. Wu. He's a rootin', mm, tootin', mm, shootin' pilot too. His coat of arms are painted rather tricky. It's two stiff collars and a shirt that's got no elbow. He looks okay in his uniform, as you have guessed. He chases women all day long and gives them no rest. But his wife says as a night fighter he's one of the best. He's in the Air Force now, is Mr. Wu. His Limehouse business now is closed, that had to lapse. But still his laundry training is handy perhaps. He used to stiffen collars, now he's stiffening the jumps. He's in the Air Force, now he's Mr. Woo. excuses he gets in the mix. When ordered on parade one day, gosh, what a fix. Instead of wearing camouflage, he wore Kaminix. Cause he's in the Air Force now, is Mr. Wu. He's in the Air Force, is Mr. Wu. He's a rootin', tootin', shootin' pilot too. His coat of arms is painted rather tricky. It's two stiff collars and a shirt that's got no elbow. He goes out with his lady friend Sally Mae Wong. They love to talk of aeroplanes, <laughs> now don't get me wrong. He's so keen on his work he takes his blueprints along. Cause he's in the Air Force now, he's Mr. Wu. George Formby, een Engelse banjo-speler en comedian. Mr. Wu is in de Air Force uit 1944. En hij had een hele reeks nummers gewijd aan Mr. Wu vanuit, eh, vanaf de jaren 30. En Mr. Wu begon als een laundryman in die eerste songs van George Formby. Maar eindigde hier in 1944 als een piloot in de Air Force, de RAF. Eh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus Mr. Wu maakte wel een soort van emancipatie door. En dat werd dus beschreven in dat nummertje van George Formby. Mr. Wu is in de Air Force. It's a story of a very unfortunate colored man who got down in old Hong Kong. got 20 years privilege taken away from him when he kicked old Buddha gone. And now he's bobbing the piano just to raise the price of a ticket to the land of the free. Well, he say his home's in Frisco where they send the rice, but it's really in Tennessee. That's why he say I need someone to love me. Need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there. Oh, I need someone to lend me a $50 bill and then I'll leave Hong Kong far behind me for happiness once again someone believe I begin to see that bay again. But when I try to leave, sweet local man won't let me fly away. I need someone to love me, need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there. colored man who got rested down in old Hong Kong. He got 20 years privilege taken away from him when he kicked old Buddha's gong. Wat valse noten hoorde je, maar dat mag de pret niet eh, drukken. Hokie Carmichael, Hong Kong Blues. Het nummer door hemzelf eh, geschreven in 1942 en gezongen in de film To Have or Have Not. Eh, uit 1944 met Humphrey Bogart en Lawrence eh, Bacall. Eh, geweldige film. Um, Hoagie, Carmichael ja, schreef dus over A Colored Man trouwens hier. Ehm, <clears throat> die in de problemen raakt omdat hij in Hongkong uh, waarschijnlijk opium rookt. Tenminste zo interpreteer ik het nummer. Twintig jaar in de bak belandt en probeert Hongkong te verlaten uiteindelijk. Maar geen geld heeft om een ticket te, komen, te kopen. Hongkong Blues eh, werd ook een soort van klassieke veelvuldig eh, gecoverd. A Colored Man, eh, dat werd dan later veranderd in gewoon Memphis Man of My Fellow Man. <clears throat> maar het oorspronkelijke nummer hoorde je hier. Hong Kong Blues van Hoagie Carmichael. nogmaals Peggy Lee, Shanghai uit 1951. Ze heeft spijt ervan dat ze in een ruzie met haar geliefde heeft gedreigd om naar Shanghai af te reizen. In 1951, maar Shanghai was toen al geen cosmopolitische stad meer. En uh, Mao Zedong had jazz tot staatsgevaarlijk en pornografisch eh, zelfs verklaard. Dus de jazz in China was toen al helemaal dood. sorry, chow mein, tofu and you. I've got the craziest yen to get you in a Chinese den where I can whisper love words full of spice after we get full of tea and rice. Chop suey, chow mein, tofu and you. I've got a feeling tonight that we'll be pretty clever if we ever get together with chop suey chow mein, rice and tea, shoes and rice, and you and me. Chop suey chow mein, young one, tofu, and you. Chop suey chow mein, tofu, and you. I've got a feeling tonight I'm gonna let you hold me tight. Remember what the great Confucius said. Girl and boy who woo have wedding day. Chop suey, chow mein, tofu and you. I've got a feeling tonight that we'll be pretty clever if we ever get together with chop suey, chow mein, rice and tea. Shoes and rice and you and me. Chop suey, chow mein. Young one, tofu and you. chow mein too for and you. I've got the craziest yen to get you in a Chinese den. Where I can whisper love words full of spice after we get full of tea and rice. Chop suey, chow mein, tofu, and you. I've got a feeling tonight that we'd be pretty clever if we ever get together. How we can even have subgum scallopini. Shoes and rice and you and me. And baby, how about a little egg focacciatori? Chop suey chow mein, young one, two, four, and you. ook een favoriet onderwerp in uh, songs over China. Eerst hoorde je Louis Prima en Kili Smith, Chop Suey, Chao Mei en eh, Ek Fu Yong of Fuyong zoals we hier in Nederland eh, zeggen. En daarna Alfredito Levi, een eh, New Yorkse eh, bandleider van Joodse afkomst... met zijn Chop Suey Mambo. Ja, we zitten al aan het einde van het eerste uur. Ik neem je mee op een trip naar China, slowboat to China, drie uur lang. We zijn al ja, richting 1957 beland. En dan komt er eigenlijk een beetje een kentering in plaats van die pastiche... uitvoering over, over China toch vaak een soort, ja, een beetje clichématig met de Chinese gongetjes en de, de, de Oriental Riffs. Komt er eindelijk eh, wat veranderingen in en daar gaan we in de tweede uur naar luisteren. We eindigen met de eh, Nat King Cole, geweldig nummer uit de film China Gate en gelijknamige nummer. Hij speelt ook in die eh, film dat een relationeel drama is. Ehm, <clears throat> een, een, een verhaal dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de oorlog, de ontluikende oorlog in Indochina... met de, eh, met de Fransen, Vietnamezen en Chinezen... En Nat King Cole speelt daar een rol als ehm, ehm, soldaat in het Franse vreemdelingenlegioen. China Girl. China Gate, pardon. China Gate. China Gate. many dreams and many hearts you separate like two arms open wide some you welcome in Tot zo dadelijk Het tweede uur van ZFM Jazz met meer songs over China. Tot zo.